Levi van Eck met het NOS-journaal. Een groep vooraanstaande wetenschappers roept het kabinet op... om maximaal in te zetten op het voorkomen van dementie. Dat doen ze in een open brief in NRC. Volgens de wetenschappers is het beleid nu te veel gericht op behandeling van de ziekte. Als er meer aandacht komt voor preventie... kan dat uiteindelijk leiden tot 5000 minder nieuwe patiënten per jaar... zeggen de wetenschappers. En dat levert dan jaarlijks een besparing op van 2 miljard euro... Onder meer voldoende lichaamsbeweging, een gezonde bloedsuikerspiegel en genoeg slaap... zouden de kans op dementie verkleinen. Een jongetje van vier dat vanmiddag in Aalsmeer in het water terecht kwam, is overleden. Het kind was in een binnenspeeltuin en werd als vermist opgegeven. Er werd met mannenmacht naar gezocht. Uiteindelijk bleek dat het kind naar buiten was gelopen en in het water was beland. Het jongetje werd nog gereanimeerd, maar hij overleed later. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De politie in Wageningen is op zoek naar iemand die meer dan 500 euro aan bankbiljetten in het pinautomaat heeft laten zitten. Ze werden gevonden door een man die zelf ging pinnen bij de automaat. Hij heeft het geld naar de politie gebracht. De politie probeert nu bij de bank te achterhalen wie het geld vergat mee te nemen. De man die de biljetten naar het bureau bracht... is door de Wageningse politie tot held van de dag uitgeroepen. Darter Michael van Gerwen heeft de Champions League of Darts gewonnen. De Brabander won in de finale van de Schot Peter Wright met 11-10. Het begin van de finale liep gelijk op, maar daarna had Wright een grote voorsprong. Even leek het er zelfs op dat de Schot de finale zou winnen... maar Van Gerwen bleek toch sterker en won het toernooi. De winst van de Champions League of Darts levert Van Gerwen een bedrag van 115.000 euro op. Het weer vanuit het zuiden trekken vannacht en morgenochtend stevige buien over het land. De temperatuur daalt niet verder dan 10 graden. Overdag is het zo goed als droog en wordt het een graad of 15. Vanaf dinsdag gaat de zon vaker schijnen. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht eh, Mag het licht eh?